Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de overstromingen in de Amerikaanse staat Texas zijn meer dan 100 doden gevallen. Reddingsteams zoeken nog naar overlevenden met boten, helikopters en drones. Maar het zoeken is moeilijk doordat het maar blijft regenen. In de plaats San Antonio was een herdenkingsdienst voor alle slachtoffers. Today we stand tall for those who are still rebuilding. We breathe for those who cannot breathe anymore. And we love for those who are still grieving. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel. Het is niet precies duidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist. Huishoudens en bedrijven hebben flink geïnvesteerd in elektrische auto's, zonnepanelen en warmtepompen. Ook werd er meer geld uitgegeven aan het elektriciteitsnet. Bij elkaar opgeteld werd twee jaar geleden bijna 41 miljard euro uitgegeven aan klimaatmaatregelen en verduurzaming. In 2019 bleef de teller nog steken bij maar 23 miljard, zegt het CBS. Een drukke nacht voor de hulpdiensten in Rotterdam en Dordrecht. In een uurtijd zijn vannacht op drie verschillende plekken explosies geweest daar. In Dordrecht was een ontploffing bij een huis... waarna een groot gat in het raam van een woonkamer zat. Daarna was een knal in Rotterdam-West... gevolgd door een in Feyenoord, ook allebei bij woningen. Uit voorzorg moesten een paar huizen ontruimd worden. De Israëlische premier Netanyahu geeft president Trump voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat deed hij bij een bezoek aan het Witte Huis. Netanyahu gaf hem een brief met de nominatie. I want to present to you, uh, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Oh. Uh, it's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. And you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Volgens Netanyahu zorgt Trump op dit moment overal op de wereld voor vrede. Of Trump de Nobelprijs echt gaat krijgen is de vraag. Twee weken geleden voerde hij nog zware bombardementen uit op Iran. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe een bui. Maar er zijn ook opklaringen met zon. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu nog 120 kilometer file. Het is best druk en dat komt met name door de afsluiting van de A10 Zuid richting Amersfoort. Zo staat er nu een lange file op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Bij knooppunt Holendrecht is de vertraging zo'n 30 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam sta je zo'n 20 minuten vast voordat je de A10 op kunt. Rijd je op de N232 van Haarlem naar Amstelveen, dan heb je bij Schiphol 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten vertraging op de N521 uit Hoorn richting Amstelveen. Vanaf de N196 2 kilometer file. Op de N522 Amstelveen richting Bijlmermeer 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A2. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.